Journaal. Suriname gaat Nederland vragen om Surinaamse criminelen op te pakken die vrij in Nederland rondlopen. Het gaat in veel gevallen om moordenaars die in Suriname uit de gevangenis zijn ontsnapt. Dat zegt politiecommissaris Humphrey Chin Lipshi. Suriname had al eerder gezegd dat deze mensen in Nederland vrij rondliepen, maar toenmalig minister Heers Ballin ontkende dat. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft negen gezochte Surinaamse criminelen in Nederland opgespoord en met verborgen camera gefilmd. Dat is zondag in zijn programma te zien. Suriname wil dat ze worden uitgeleverd op basis van het rechtshulpverdrag van de twee landen. Als ze een Nederlands paspoort hebben, zal Suriname de dossiers overdragen. TNO onderzoekt of er schadelijke stoffen vrijkomen bij het gebruik van politiemunitie. Het onderzoek gebeurt op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie... na aandringen van de politiebond ACP. Die kreeg klachten van schietinstructeurs over de kogels. Na het schieten zouden de vrijgekomen dampen misselijkheid en irritaties veroorzaken en de kogel zou te hard knallen. De politie gebruikt deze munitie ongeveer een half jaar. Het Afghaanse meisje Sahar mag in Nederland blijven. Zij en haar familie krijgen een verblijfsvergunning, heeft minister Leers besloten, onder meer op basis van een ambtsbericht van Buitenlandse Zaken. Daarin staat dat verwesterde schoolmeisjes in Afghanistan meer risico lopen slachtoffer te worden van geweld. Bij een kettingbotsing zijn in het noorden van Duitsland zeker 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen. De oorzaak van de kettingbotsing was een zandstorm. Daardoor was er op de A19 bij Rostock slecht zicht. Tussen de 40 en 50 auto's botsten op elkaar. Zeker 20 voertuigen vlogen volgens plaatselijke media in brand. De storm die al de hele ochtend woedde in het noordoosten van Duitsland blies een lading zand uit de omgeving over de snelweg.